12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Vijf medewerkers van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. De vijf werken op de verpleegafdeling chirurgie. En daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Ook in het UMCG in Groningen zijn de afgelopen week opnieuw besmettingen vastgesteld. Het gaat om 20 medewerkers en studenten. Sinds begin augustus zijn in het Groningse ziekenhuis 37 medewerkers en studenten besmet geraakt met het virus. In Utrecht zijn vanavond vier parken ontruimd omdat het te druk was. De politie en de gemeentelijke ordehandhavers vroegen de bezoekers om de parken te verlaten. Volgens de gemeente is dat goed en rustig verlopen. Ook de GGD's in Rotterdam, Utrecht en Hollands Midden beperken het contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting. Die moeten voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Door alle drukte is er niet genoeg personeel beschikbaar... en daarom belt de GGD alleen nog de risicogevallen. In totaal hebben zeker 10 van de 25 GGD's in Nederland... het contactonderzoek na vandaag ingeperkt. Eerder werd al bekend dat onder meer Amsterdam, Haaglanden en Twente dat doen. Het Syrische regime is niet te spreken over het Nederlandse voornemen... om het land voor het internationaal gerechtshof te dagen vanwege foltering. Het Syrische ministerie zegt dat Nederland met de aanklacht... naar het pijpen van Amerika danst. Minister Blok wil Syrië juridisch aanpakken... vanwege misdaden tijdens de nu al negen jaar durende burgeroorlog. In de Eredivisie heeft PSV thuis op het nippertje gewonnen van FC Emmen. Pas in de blessuretijd viel het winnende doelpunt van invaller Romero. Het werd 2-1. Eerder op de avond was Vitesse met 2-0 te sterk voor Sparta... en in Alkmaar werd het 1-1 bij AZ tegen Pek Zwolle. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland wordt het vannacht koud met minima tot een graad of 5. Morgen opnieuw zonnig nazomerweer met maxima tussen de 20 en 25 graden.